Michel Koenen met het NOS-journaal. Door een kleine peiling van Sky News is weinig meer over. Na telling van de stemmen in 14 van de 382 kiesregio's... ligt het Brexit-kamp voor met 50,8 van de stemmen. En Gibraltar was de eerste met een uitslag. Daar sprak een ruime meerderheid van 96 zich uit voor het EU-lidmaatschap. In Newcastle, ook een stad in het noorden van Engeland... was een kleine overwinning voor het blijfkamp... Sunderland stemde voor een vertrek uit de Europese Unie. En de koers van het Britse pond staat inmiddels weer op verlies. Eerder steeg het pond nog na de voorspelde winst voor het blijfkamp. Op de A28 bij Assen is een motorrijder aangehouden... die gemiddeld 214 reed op een stuk waar je 130 mag. De 27-jarige man uit Groningen moest gelijk zijn rijbewijs inleveren. De politie controleert de komende dagen extra vanwege de TT in Assen de race vindt dit weekend voor het eerst plaats op zondag. Dat is voor het eerst sinds de eerste race in 1925. De ontslagen campagneleider van Donald Trump heeft een nieuwe baan. Corey Lewandowski gaat aan de slag als politiek commentator bij nieuwszender CNN. Later vandaag verschijnt hij voor het eerst op tv. Afgelopen week werd Lewandowski ontslagen door de republikeinse presidentskandidaat. Waarom is niet bekendgemaakt.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 ZFM. She came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at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 hallelujah. Girl, sit your hallelujah.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 ZFM. Thank you.